Het komt onder meer doordat er steeds vaker sensoren in auto's zitten... waardoor er minder parkeerschade is. Volgens het Verbond van Verzekeraars was er ook minder noodweer... met hagel- en sneeuwstormen. Het totale schadebedrag is wel gestegen tot 2,6 miljard euro... doordat bijvoorbeeld de zorg voor gewonden duurder is geworden. Volgens het Verbond is afleiding achter het stuur... de belangrijkste oorzaak van veel ongelukken. Een Russin die in Amerika wordt verdacht van spionage... heeft een deal gesloten met het Amerikaanse Openbaar Ministerie. Blijkt uit rechtbankdocumenten. Volgens de Amerikaanse justitie wilde de vrouw infiltreren... in politieke organisaties en de wapenlobbyorganisatie NRA. Rusland deed de beschuldigingen af als onzin. Volgens CNN gaat ze getuigen over de betrokkenheid van Russische functionarissen. Er is geen verband met het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller... naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. Veel meisjes in de derde klas van de middelbare school... presteren beter dan hun schooladvies deed verwachten... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meisjes doen het ook beter dan de jongens. De hersens van meisjes zijn op die leeftijd verder ontwikkeld... dan die van jongens. Zeker 13 grote gemeenten gaan met oud en nieuw experimenteren met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Het gaat om een proef waarbij inwoners zelf hun straat of pleintje vuurwerkvrij verklaren en daarop toezien, schrijft de Volkskrant vanochtend. Gemeenten hopen zo de overlast en risico's van vuurwerk verder terug te dringen zonder veel geld uit te hoeven geven. Het weer, nu nog lokaal een buitje. Verder blijft het vandaag zo goed als droog... en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 8 graden. Komende nacht kan het een paar graden vriezen. Morgen en de dagen daarna blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoornzaandam door een kapotte auto 5 minuten vertraging bij Purmerend Noord.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 Ik neem je mee, hey, Ik neem je mee, denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb Terwijl ik nu alleen maar denk. Wat zij je mijn wereld. Zeg me wat je wil dan wil dan wil dan.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 Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's house, and all day long she would romp and play and help Santa load his Christmas sleigh. Now the story goes that Chrissy's nose was all so big and bright but we all know she did not go on that famous ride that night. Christmas Day found her sad and blue. And Santa said, What's wrong with you? She said, I'm here all alone each day while you're out riding in your Christmas sleigh. Oh, Chrissy, the Christmas mouse, lives in the middle of romp and play and help Santa load his Christmas sleigh. Now every day she would beg and plead with Santa and his wife. Oh, Santa, Santa, Chrissy said, please let me ride upon your Christmas sled. And Santa said to Mrs. Claus, did Chrissy finish all her chores? She cleaned her in your Christmas land. Oh, Christy, the Christmas mouse, lives in the middle of Santa's house. And all day long she would romp and play and help Santa load his Christmas sleigh. Now on Christmas Eve, when the moon is high and the children are all in bed.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 me, come back to me, come back to me. Distance, solar system. Try to phone, but they don't people need three dozen. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate. Oh. porque mi cintura necesita tu ayuda. traffic life. your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For that I control. La fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. Bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así está la it can fire.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 Mm -hmm looks to kill. Straight talk, sex appeal. world, you're my number one baby, and you're to rock my world. You're dangerous, just get it up. The way you move, so scandalous. It's all about Stuur je allemaal fijne dagen en...